Uur. Gert met het NOS Journaal. De Belgische en Nederlandse nucleaire waakhonden gaan meer samenwerken. Zo gaan ze vaker informatie uitwisselen en samen inspecties doen. Vorig jaar deden ze dat al eens bij de kerncentrales in het Vlaamse Doel en in Borselen. Volgens de waakhonden zijn nucleaire calamiteiten grensoverschrijdend... en is verdere samenwerking daarom nodig. Er is veel discussie over de veiligheid van de Belgische kerncentrales. Nederland, Duitsland en Luxemburg willen bijvoorbeeld dat de kerncentrale in de buurt van Luik gaat sluiten. Orkaan Maria is uitgegroeid tot een orkaan van de vijfde en zwaarste categorie. Over een paar uur trekt Maria ten zuiden langs Sint-Eustatius en Saba. Op dit moment worden Guadeloupe, Martinique en Dominica hard getroffen. De premier van Dominica zegt op Facebook dat het eiland compleet verwoest is. Het oog van de orkaan trok er recht overheen. Sint Maarten blijft gespaard. Er valt wel veel regen. Een nieuw kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie roept weinig enthousiasme op. Volgens een peiling van Ipsos in opdracht van de NOS is maar een kwart van de Nederlanders positief. Op de vraag welke partij ze liever in het kabinet hadden willen hebben, antwoordt 21% GroenLinks en 19% PVV. De leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft gezegd dat de naar Bangladesh gevluchte Rohingya mogen terugkeren als ze papieren kunnen laten zien. Suu Kyi sprak vanochtend het parlement toe over de problemen rond de moslimminderheid. Zo'n 400.000 Rohingya zijn gevlucht en hun dorpen werden platgebrand. Sochi weigert dat geweld te veroordelen. In Den Haag staan de eerste mensen langs de route die koning Willem-Alexander en koningin Maxima vanmiddag afleggen naar de Ridderzaal. De koning zal daar de troonrede uitspreken. Anders dan gebruikelijk staan er geen nieuwe beleidsvoornemens in, omdat het huidige kabinet demotionair is en binnenkort plaatsmaakt voor een ander kabinet. Het weer op veel plaatsen mist, die soms langzaam optrekt. Het is verder vandaag wisselend bewolkt met een enkele bui. Er staat weinig wind en het wordt maximaal 16 graden. De komende dagen geleidelijk droger en iets zachter. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vooral ten noorden van de grote rivieren komt plaatselijk nog dichte mist voor. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen knoop het Prins Klausplein en Dorp door een ongeluk op de A12 de Utrecht richting Den Haag. Bij het Malieveld 3 kilometer file. A22 Beverwijk Velsen 3 kilometer langzaam rijden bij IJmuiden.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 Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan.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 Check out the hook while my DJ revolves it. Take heed, cause I'm a lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground, cause my style's like a chemical spill.